Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Ze staat waarschijnlijk op plaats 2 na Paul Tang. Die werd in november door de leden gekozen tot lijsttrekker. Jongerius werd in 2009 alles benaderd om lijsttrekker te worden voor de PvdA in Europa, maar toen bedankte ze. Er zijn steeds meer mensen met een betalingsachterstand op een lening. In de tweede helft van vorig jaar zijn er 20.000 mensen bijgekomen. In totaal hebben nu 740.000 consumenten betalingsproblemen. Dat meldt het BKR, het Bureau Kredietregistratie. Volgens de directeur wordt de stijging met name veroorzaakt door echtscheidingen en werkloosheid. Het BKR registreert leningen die afgesloten worden bij banken en andere kredietverstrekkers. Van de 8,6 miljoen consumenten die geregistreerd staan betaalt ruim 91% de lening wel op tijd af. De politie heeft een verdachte op het oog van het bedreigen van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. De verdachte heeft vermoedelijk een psychiatrische achtergrond en woont buiten de regio Rotterdam. Het huis van Abu Taleb werd na het dreigement bewaakt. De politie wil alleen kwijt dat de verdachte niet is aangehouden... en dat er geen verband is met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond. De politie in Den Bosch is op zoek naar twee inbrekers die in een fastfoodrestaurant mogelijk besmet zijn geraakt met asbest. Vanwege asbestgevaar was het pand afgezet met linten en borden. De twee mannen braken vanochtend toch in, maar hebben niets meegenomen. De politie adviseert het tweetal om zich voor hun eigen bestwil te melden en een medische controle te ondergaan. Het weer. Lokaal breekt even de zon door, maar meestal is het bewolkt. in het westen is er kans op regen. Het is 4 tot 6 graden. Vanavond en vannacht in het binnenland mogelijk winterse neerslag. En vanaf donderdag wordt het droger. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en twee personenauto's op de A20 richting Hoek van Holland.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 Flow Rider. Alexandra, girl, I know what you like. 106.9 ZFN Si. There's no one like you. away.